Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Radboud Universiteit en ziekenhuis Radboud UMC in Nijmegen mogen zich niet langer katholiek noemen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft het predicaat ingetrokken... omdat ze vinden dat ze te weinig invloed hebben op de toezichthouder van beide instellingen. Nu worden alle bestuursleden van deze Stichting Katholieke Universiteit nog door de bisschoppen gekozen... maar in de toekomst mogen ze nog maar één bestuurslid voordragen. Volgens de bisschoppen is dat een te grote beperking. De top van de afdeling toeslagen van de Belastingdienst heeft al in 2017 het advies gekregen om gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire een schadevergoeding aan te bieden, omdat onrechtmatig was gehandeld. In plaats daarvan ging de dienst door met het voeren van rechtszaken tegen ouders vanwege vermeende fraude. Blijkt uit een intern memo van de Belastingdienst dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Kamerleden reageren verontwaardigd. Een Amerikaanse ruimtesonde heeft met succes het oppervlak van een planetoïde bereikt... die op een afstand van zo'n 330 miljoen kilometer van de aarde door de ruimte zweeft. Of het de zonde ook is gelukt om ruimtegruis van de planetoïde op te zuigen... is waarschijnlijk binnen een week duidelijk. Omdat de planetoïde uit dezelfde soort rotsblokken bestaat als de aarde... is de hoop dat het onderzoek van het gruis meer vertelt over het ontstaan van de aarde... Als het ruimtegruis inderdaad is opgepikt... moet het eind 2023 aankomen op aarde. Muzikant Spencer Davis is overleden aan de gevolgen van een hartaanval. De Britse zanger en gitarist en zijn band de Spencer Davis Group... hadden vooral in de jaren 60 grote hits als Gimme Some Lovin' en I'm a Man. Spencer Davis was 81. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt er geregeld regen.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 Angel, can you see the sunshine? on you today? do. you feel this way? Thank you. just a kiss away Love is just a kiss away. Love is just a kiss away. empieza. Ah, ah. hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, hasta que no queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka. Quiero que me agarres con las patas. Como, como nudo de corbata. Como, como, como garrapata.